uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Gaza komt tijdelijk geen hulp binnen via de pier die door de Verenigde Staten is aangelegd. Dat zegt een VN-functionaris die anoniem wil blijven. Aanleiding is een incident van afgelopen zaterdag... waarbij hulpgoederen uit meerdere vrachtwagens werden gestolen... voordat de trucks de opslagplaatsen van de Verenigde Naties konden bereiken. Volgens de functionaris zijn de vrachtwagens onderweg leeggehaald door Palestijnen. Eerst moeten er maatregelen worden genomen, zegt hij... voordat de hulp via de tijdelijke pier kan worden hervat. Door de hevige regenval in het Friese buitenpost hebben veel mensen schade... zegt de gemeente Achtkarspelen, waar het dorp onder valt. Gistermiddag viel in korte tijd zeer veel regen en hagel in het plaatsje... waardoor de straten onderliepen. Op sommige plekken stond 30 centimeter water. Een woonzorgcentrum in Buitenpost werd ontruimd. Ook in het noordwesten van Groningen liepen in meerdere dorpen straten onder. Een vliegtuig van KLM dat op weg was naar Glasgow... is gisteravond teruggekeerd naar Schiphol om een voorzorgslanding te maken. Er waren technische problemen. Wat er precies aan de hand was, heeft KLM niet bekendgemaakt. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de bemanning en de 73 passagiers niet in gevaar geweest. De reizigers hebben een overnachting in een hotel aangeboden gekregen en kunnen hun reis naar Glasgow vanochtend vervolgen. Bij de Amerikaanse stad Baltimore hebben sleepboten het grote containerschip weggetrokken dat tegen een brug was gevaren. Bij het ongeluk stortte de brug in en kwamen zes bouwvakkers om het leven. Een deel van de enorme brug lag op het schip en moest worden ontmanteld. Het schip gaat nu naar de haven voor reparaties. Het weer, het is droog bij een graad of 10. Ochtends breekt de zon op veel plaatsen door.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 Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, crime. cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry. by now. Listen, you're a beautiful girl. Do you really think so? True perfection. But can I do it?